Elk uur gaat voorbij, maar onze liefde niet. Het begon als in een sprookje, misschien gaat het eens voorbij. Maar ik reik je mijn handen om altijd bij je te zijn. Iedere straat is verlaten zonder jou. Alle stranden, alle steden zijn leeg zonder jou. Het begon als in een sprookje, misschien gaat het eens voorbij. Maar ik reik je mijn handen om altijd bij me te zijn. en nu zing ik mijn lied met de woorden als uit een gedicht. Iedere nacht slaap ik rustig en dat komt alleen door jou, maar ik voel me gelukkig omdat ik van je hou. Het begon als in een sprookje, misschien gaat say, baby, today.